Renate Kok met het NOS Journaal. De drie slachtoffers van het steekincident in Den Haag zijn uit het ziekenhuis ontslagen. Volgens de politie gaat het om minderjarigen. Het incident gebeurde gisteravond rond kwart voor acht in de Grote Marktstraat... ter hoogte van warenhuis Hudson's Bay. Een woordvoerder van Hudson's Bay zegt dat zeker twee jonge vrouwen... die op straat waren gestoken in paniek de winkel inrenden. De aanleiding is nog onduidelijk, de verdachte is nog niet opgepakt. Voor zijn aandeel in de decembermoorden is de Surinaamse president Bouterse veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar. Dat is gelijk aan de eis. Volgens de krijgsraad is hij medeschuldig aan de moord op 15 politieke tegenstanders in 1982. Nabestaanden en vertegenwoordigers van de 15 slachtoffers zijn blij met de veroordeling. De advocaat van Bouterse kondigde aan dat hij in beroep gaat. De overheid heeft twee ludieke awards gekregen van privacywaakhond Bits of Freedom. Zowel minister Dekker als het fraudeopsporingssysteem Siri ontvingen een Big Brother Award. Minister Dekker krijgt de publieksprijs vanwege zijn plannen met het Centraal Justitieel Incassobureau om onder meer betaalprofielen te maken. Zo moet duidelijk worden of mensen een schuld kunnen betalen of hulp nodig hebben. Een tweede award ging naar Siri, het systeem risico-indicatie... waarmee de overheid fraude opspoort door allerlei gegevens van burgers te koppelen. Siri is erg omstreden omdat het vooral mensen met weinig geld... en een migratieachtergrond zou discrimineren. Minister van Veldhoven gaat geen excuses aanbieden voor het stellen van een scherpe PFAS-norm. Ze bepaalde in de zomer dat grond die meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo bevatte... te vervuild was om te verplaatsen. En daardoor kwamen veel bedrijven in de problemen. De norm is nu verhoogd van 0,1 naar 0,8 microgram per kilo grond. Van Veldhoven zegt dat ze geen sorry kan zeggen voor het volgen van de wet. Het weer wordt geleidelijk droog, maar aan de kust blijft een bui mogelijk.